Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De verdachte van plan om aanslagen op burgers te plegen. Meer details zijn niet gegeven, maar volgens Australische media... zou één verdachte een willekeurige voorbijganger willen ontvoeren en onthoofden. Vorige week verhoogde Australië het dreigingsniveau... omdat aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat een bedreiging vormen. Schotland mag vandaag naar de stembus om te bepalen of het na 300 jaar uit het Verenigd Koninkrijk stapt. Om 8 uur Nederlandse tijd gaan de stemlokalen open. Morgenochtend wordt de uitslag bekend. Het lijkt een nek-aan-nek -nek race te worden. In de laatste peilingen is het verschil tussen de voor- en tegenstanders van onafhankelijkheid verwaarloosbaar. De eerste dag van de algemene beschouwingen is ongebruikelijk laat geëindigd. Kort na 1 uur vannacht waren de fractievoorzitters in de Tweede Kamer klaar met hun debat over de kabinetsplannen. Ruim 14 uur eerder waren ze begonnen. Vanochtend begint premier Rutte om half elf met zijn reactie. Een van de belangrijke onderwerpen is het veranderen van het belastingstelsel. Mantelzorgers krijgen vaak niet genoeg ondersteuning en begeleiding van gemeenten. Daardoor kunnen mensen die bijvoorbeeld hun zieke moeder of buurman verzorgen overbelast raken. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport. Volgens de onderzoekers moeten huisartsen en thuiszorgmedewerkers meer aandacht hebben voor de mantelzorgers. Ajax is de Champions League begonnen met een gelijkspel tegen Paris Saint-Germain. Het werd 1-1. Bayern München won met 1-0 van Manchester City... en Barcelona Apoel Nicosia eindigde ook in 1-0. Chelsea en Schalke 04 kwamen niet verder dan 1-1. Het weer, vannacht plaatselijk nevel of mist. Overdag warm nazomerweer, veel zon, maximaal 25 graden. In het zuiden kan mogelijk een bui vallen.